Sophie Verhoeven met het NOS Journaal. Er moeten meer woningen. steden. Volgens minister van Binnenlandse Zaken, Olongren is dat nodig om het tekort aan woningen op te lossen. Er moet meer bij, anders wordt het echt heel erg knellen, zegt ze in de Telegraaf. Het is niet de bedoeling dat al het groen wordt volgebouwd, maar er moet wel iets gebeuren. Bestuurders willen nu, volgens Ollongren, te veel binnen de stadsgrenzen bouwen. Ook wil de minister dat bouwprocedures sneller kunnen verlopen ze dient daarover nog voor de zomer een wetsvoorstel in bij de Tweede Kamer. Nu een Indiase rechtbank heeft bepaald dat de ontvoerde peuter Insia terug moet naar Nederland, vindt er achter de schermen overleg plaats over een snelle overdracht. Dat zegt de moeder van het meisje. De peuter werd in 2016 in Amsterdam gekidnapt. Het meisje was een tijd lang spoorloos. Later bleek dat ze bij haar vader is in India. Volgens de moeder is de uitspraak een grote doorbraak. Eerder oordeelde een Nederlandse rechter al dat Insia terug naar de moeder moet. De Russische schaatster Olga Graaf gaat niet naar de Olympische Winterspelen. Het heeft volgens haar geen zin om te gaan, omdat een aantal ploeggenoten uitgesloten is van deelname vanwege doping. Graaf had haar zinnen gezet op een medaille op de ploegenachtervolging. Op Facebook zegt de schaatster, die vier jaar geleden twee keer brons won in Sochi, dat sport wisselgeld geworden is in een vies politiek spel. De gemiddelde leeftijd waarop vrouwen hun eerste kind krijgen is opnieuw gestegen. Vorig jaar kregen vrouwen hun eerste kind volgens het CBS toen ze 29,8 jaar oud waren. In 1975 lag dat nog op 25 jaar. Aan het begin van deze eeuw was dat gestegen naar 29,4 en daar bleef het lang rondschommelen. Maar sinds een paar jaar stellen vrouwen het moederschap weer uit. Het weer nog, het blijft nagenoeg droog. Tussen de wolken door komt de zon vooral in het midden en het zuiden af en toe tevoorschijn. Het wordt 8 graden, morgen eerst bewolkt en regenachtig. Later klaart het op en wordt het opnieuw 8 graden. Dit was het NOS Journal. DFM. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A15 Gorkum richting Nijmegen tussen afrit Leerdam en Knopendel staat 3 kilometer file.